moet met het NWS Journaal. De gijzeling in de supermarkt in het Zuid-Franse Trèbes is voorbij. De dader is door de politie doodgeschoten. Vanochtend drong de gewapende man de supermarkt binnen... en hield hij een onbekend aantal mensen vast. Twee mensen kwamen om het leven, drie raakten gewond. Een paar uur daarvoor zou de man iemand hebben doodgeschoten... bij het stelen van een auto. De dader is volgens Franse media een Marokkaan van in de 30. Hij zou trouw hebben gezworen aan IS en de vrijlating hebben geëist van Salah Abdeslam. Die wordt verdacht van de aanslagen in Parijs in 2015. Het Openbaar Ministerie zet in het proces over de zogenoemde Mokro-oorlog een kroongetuige in. Bij die drugsoorlog en met name de Amsterdamse onderwereld zijn vooral Marokkaanse en Antilliaanse mannen betrokken. Het OM meldt nu dat in december een deal is gesloten met de 30-jarige Nabil B. Hij heeft verklaringen afgelegd over zichzelf, zijn opdrachtgevers en andere betrokkenen. Verschillende gemeenten hebben zich alsnog aangemeld voor het ontvangen van Sinterklaas bij de landelijke intocht in november. Gisteren bleek dat de organiserende omroep NTR dit jaar voor het eerst geen spontane aanmeldingen had gekregen en daarover een brandbrief had geschreven aan het genootschap van burgemeesters. Onder meer Harderwijk, Hengelo, Roermond en het Friese dorp Akrum hebben nu laten weten dat ze de Sint graag willen ontvangen. De gouden medaillewinnaars van de Olympische en Paralympische Spelen zijn gehuldigd in Den Haag. In de Grote Kerk kregen ze een lintje, behalve degenen die al eerder koninklijk zijn onderscheiden. Zo kregen schaatsers Sven Kramer, Irene Wust, Jorien Ter en snowboardster Bibian Mentel in plaats daarvan een bronzen beeldje. De sporters brengen nu nog een bezoek aan koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Het weer nog bewolkt en in het noorden kan het in de loop van de dag gaan regenen. In het zuiden blijft het vrijwel droog. Het is vanmiddag 7 tot 9 graden.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 Twee rijstroken zijn er dicht. De vertraging is een uur. Een kwartier vertraging op eh, de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude. En op eh, de A4 van Den Haag verder naar Rotterdam voor de Keteltunnel. Eh, ook een kwartier vertraging.